Ook raakten meerdere mensen gewond. Een aantal van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels onder controle, maar dat betekent niet dat de chaos voorbij is, zegt onze correspondent. Alle straten in de omgeving daarvan, die flat zijn nog allemaal afgezet. Brandweerauto's, ambulances rijden nog steeds af en aan. En ook de hulpwerkzaamheden, reddingswerkzaamheden gaan nog door. Want er wordt rekening mee gehouden dat er meer slachtoffers zijn. Dus er wordt nog steeds gezocht bij de flat of daar misschien in de brandende resten misschien nog meer stoffelijke overschotten worden gevonden. Ander nieuws dan. Het aantal slimme apparaten dat we in huis hebben... is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. Acht op de 10 Nederlanders heeft minstens één zo'n ding in huis. Een slimme tv bijvoorbeeld of een slimme meter voor je gas- of stroomverbruik. Kan hartstikke handig zijn, maar er zijn ook apparaten waar we het slimme deel niet echt van gebruiken. Zelfs mijn tech-collega Joost niet. Ja, ik kan ook maar overbedienen met een app. Doe ik dat in de praktijk? Eh, nee. Tegelijkertijd is het ook, staat het allemaal wel een beetje in de kinderschoenen. Ehm, en, er wordt ook wel gewerkt aan manieren om het allemaal makkelijker te maken. Dat je niet een aparte app hoeft te openen, maar dat je het gewoon vanuit je lockscreen meteen al kunt, kunt doen. Vanaf, vanaf je vergrendelde telefoon zonder dat je moeite hoeft te doen om een app te openen. En er wordt ook aan gewerkt om apparaten op het milieu af te stemmen. Dat je wasmachine bijvoorbeeld automatisch aangaat als de zonnepanelen hard gaan. Afrijden voor je rijbewijs op zaterdag is er voor sommige mensen niet meer bij. Volgens het CBR wordt het weekend misbruikt om slechte leerlingen toch te laten slagen. Het is dan rustiger op de weg en de rijscholen hopen dat hun leerling zo toch een rijbewijs binnensleept. Het CBR wil nu dat dat soort rijscholen niet meer in worden gepland in het weekend. Een groep gemeenteraadsleden in Rotterdam zit vanavond niet aan een chic kerstdiner. Dat is ieder jaar in het stadhuis, maar ze vinden het ongepast... nu zoveel mensen in de stad het door de hoge prijzen voor van alles en nog wat zwaar hebben... In plaats daarvan doen de raadsleden een schort om... en koken ze een kerstdiner voor 100 Rotterdammers die het financieel moeilijk hebben.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 Het is nog eh, verraderlijk glad door IJssel. En op de A4 richting Amsterdam heeft een eh, auto in brand gestaan eerder vanochtend. De weg is weer vrij, maar tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid heb je nog wel 10 minuten vertraging.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 to move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. Made. outside with a coffee to go Wish I could stay here but you already know Already know I always got things to do But it will soon get better And then we will stay together Watching the snow while it's dancing around In the wind outside Christmas light and you and I will hold each other close tonight while bells are ringing. Yeah, we'll be singing. It's Christmas time. You and I, we meet beneath the Christmas light and you and I will hold each other close tonight while bells are ringing. We'll be singing. It's Christmas out and I'm just seeing your face Wish I could light the candles back at your place Back at your place I always got things to do But it will soon get better And then we will stay together Watching the snow while it's dancing around In the wind outside me beneath the Christmas light And you and I will hold each other close tonight While bells are ringing, yeah, we'll be singing It's Christmas time You and I, we meet beneath the Christmas light And you and I will hold each other close tonight While bells are ringing, we'll be singing Ik weet het zeker, mijn allergrootste liefde, mijn allergrootste liefde, de vrouw van samen in één for living I just wanna live jullie allemaal fijne dagen en een